Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Dit jaar zijn al meer dan 2000 migranten om het leven gekomen... toen ze via de Middellandse Zee Europa probeerden te bereiken. Het is daarmee de dodelijkste vluchtroute ter wereld... zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. Het overgrote deel van de vluchtelingen komt om op de route tussen Libië en Italië. Belangrijke oorzaak zijn vooral de slechte schepen. De Organisatie voor Migratie prijst de inzet op zee van Italië, Libië en de Europese Unie. Volgens de organisatie redden zij elke dag levens van migranten. Steeds meer burgemeesters verbieden eredivisiewedstrijden dit weekend. Pek Zwolle Kambuur, Willem II Vitesse en Herenveen de Graafschap gaan allemaal niet door. Aanleiding zijn de aangekondigde politiestakingen tijdens de wedstrijden. Veel burgemeesters vinden het onverantwoord om te spelen zonder politieondersteuning. Rode JC Heracles gaat in ieder geval wel door, net als Feyenoord FC Utrecht. In een jachthaven in Zandam zijn twee plezierjachten uitgebrand. Volgens de brandweer brak de brand rond 1 uur uit na een explosie op een van de schepen. Het vuur sloeg over naar het naastgelegen jacht. Om de brand beter te kunnen blussen sleepte de brandweer de brandende boot jachthaven uit naar een fietsbrug. De brand op het andere schip was kleiner. Beide branden zijn inmiddels geblust. Het vuur in Zandam veroorzaakte veel rook en een hoge rookpluim die in de wijde omtrek was te zien. De marechaussee op Schiphol heeft een Mexicaanse vrouw aangehouden... die verdacht wordt van het smokkelen van 2 kilo cocaïne. had de drugs verstopt in de bodem van een hondenkooi... waar een labrador in zat. De vrouw was op doorreis naar Spanje. Ze werd opgepakt toen ze wilde inchecken voor haar vlucht. Het weer. In het oosten nog kans op buien met onweer. De buien trekken langzaam weg. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het is 20 tot 23 graden. Morgen overwegend droog en geregeld zon bij maximaal 25 graden in het binnenland.